Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Het lijkt erop dat Kamala Harris bij de Amerikaanse verkiezingen op het stembiljet staat. Ze heeft binnen de Democratische Partij genoeg steun om het in november op te nemen tegen Donald Trump. Dat vertelt correspondent Marieke de Vries. Ze heeft ook de steun gekregen van alle democratische gouverneurs. 42 ehm, van de 47 democratische senatoren. De overgrote meerderheid van de democratische leden van het Huis van Afgevaardigden. 11 vakbonden en alle partijvoorzitters van alle staten. Dus de Democratische Partij staat eensgezind achter Kamala Harris. Afgelopen weekend maakte Biden bekend dat hij niet meer meedoet aan de verkiezingen. Harris heeft gezegd dat ze zich tijdens haar campagne gaat richten op abortus, strengere wapenwetgeving en het versterken van de middenklasse. Als je vannacht over de A1 bij Wilbreed heb je het waarschijnlijk gezien. Een enorme rookwolk. Er stond vlakbij een stapel bouwafval in brand. De boel is geblust, er is niemand gewond geraakt. In Afrika zijn er minder nieuwe mensen met de ziekte AIDS vergeleken met de rest van de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse AIDS-update. Vroeger was de ziekte vooral in Afrika een probleem, maar nu zijn de nieuwe gevallen daar dus gedaald. Deze viroloog weet waardoor het komt. Doordat we nu eindelijk overal ter wereld beschikbaar hebben over dezelfde krachtige medicijnen, waar het virus gewoon niet makkelijk aan kan ontsnappen en dat heeft echt veel effect. Ook krijgen risicogroepen in Afrika nu medicijnen om te voorkomen dat ze de ziekte krijgen. In Parijs wordt er volop getraind voor de Olympische Spelen. Ook door de handballers, die over twee dagen al hun eerste wedstrijd spelen. Volgens speelster Estefana Polman is het team er helemaal klaar voor. Ja, het zit erin als wij ons focussen. En het wordt lastig natuurlijk. Tuurlijk wordt het lastig. We hebben supergoeie land hier. Ja, je wilt maar één ding, anders kan je beter thuis blijven. Als we hier toeristen uit gaan hangen, dan, eh, ja, dan ben je bij het verkeerde adres, denk ik. Dus eh, nee, we willen één ding. Ik hoef, de, hoef de groep niet meer te motiveren. Officieel beginnen de Olympische Spelen vrijdag. Maar de eerste wedstrijden staan dus al voor morgen op het programma. Het weer, veel wolken met af en toe de zon. Ook heb je kans op een bui met lokaal onweer, hagel of veel regen. In de middag wordt het vanuit het westen droog met zo'n 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam nu een kwartier vertraging tussen west en Diemen Noord. 11 kilometer file door de werkzaamheden op de A10 Oost. A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assen en Knoop de Koenplein 7 kilometer file en een kwartier vertraging door de werkzaamheden daar.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 When she grind out, she bottom, she go like a rock. Jump in the line, rock your body. Shake, shake, senora. Un, dos, tres. Shake your body line. Work, work, work, senora. Tres, dos, un. Work it all the time. Dance, dance, dance, senora. Un, dos, tres. Dance it all the time. Work, work, work, senora. Un, dos, tres. Work it all the time. Senora dances calypso. Left to right is the tempo catch the sensation. She go up in the air, come down in slow.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 door een 30 jaar oude regeling weinig of geen belasting betalen. Ongeveer duizend bedrijven profiteren hiervan en betalen geen belasting over hun winst. In Amerika is zanger Duke Fakir overleden. Hij was de laatste nog levende oorspronkelijke zanger van de soulgroep The Four Tops. De vier zangers scoorden tientallen hits zoals Reach Out, I'll Be There in 1967. Duke Fakir overleed aan hartfalen, hij was 88 jaar. Het af en toe een bui, maar ook zon, later droger bij 19 tot 23 graden. ZFM.